4 uur. Hierin Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee witte mannen aangehouden... voor de moord op een zwarte man eind februari. De nabestaanden en vrienden van het slachtoffer vroegen al ruim twee maanden... om de arrestatie van de vader en zoon, die zich beriepen op zelfverdediging. De twee hadden de politie verteld dat ze dachten dat de man een inbreker was... die eerder in de buurt had toegeslagen... Nadat afgelopen week een video was opgedoken van het moment dat de man wordt doodgeschoten, werd de roep om vervolging van de schutters steeds luider. De Braziliaanse economie kan binnen een maand instorten door de coronamaatregelen in het land. Daarvoor waarschuwt de minister van Economische Zaken. Volgens hem kan Brazilië op korte termijn te maken krijgen met voedseltekorten en onrust. Ook president Bolsonaro is kritisch op de coronamaatregelen die door steden en deelstaten zijn afgekondigd. Hij vindt die erger dan de gevolgen van het virus zelf. Bolsonaro ligt onder vuur omdat hij het virus vergeleek met een griepje. In Brazilië zijn meer dan 9000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het ziekteverzuim in Nederland is het in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen naar 5,2 procent. Dat is het hoogste verzuim in 17 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In vrijwel alle bedrijfstakken was een toename van het verzuim te zien. In de zorg en de industrie was het verzuim het hoogst. Het CBS geeft niet aan wat de invloed van de uitbraak van het coronavirus is op het ziekteverzuim, omdat het bureau geen onderscheid maakt tussen de verschillende maanden of weken. Het weer. Het is droog met minima tussen 2 en 8 graden.